Volgende nummer. Wat zal het worden? Bureaucratie. Doe maar niet. Doe maar wel. De zogenaamd democratische besluitvorming van de EU. Lekker Stay out of this! I'm in the

En uh, cockroach en Witzel uit Limburg. 10.000 kilometer zwaai. Morgenmiddag, AQ vanaf 3 uur s middags. Jongens, dankjewel voor je aandacht. Veel plezier vanmiddag nog. Hoi.